Volgens de Belastingdienst is de fiscus de laatste vijf jaar 6,5 miljoen euro misgelopen. Vijftien clubs kregen elk een naheffing van 100.000 euro of meer. Ze hadden gesjoemeld met betalingen aan voetballers... of betaalden geen omzetbelasting bij de exploitatie van hun kantine of bij de kaartverkoop. Maar acht van de 84 amateurclubs hadden hun financiën op orde. De Amerikaanse Senaat is begonnen aan een serie hoorzittingen... over de voordracht van de Latino-rechter Sonia Sotomayor... tot lid van het Amerikaanse Hoge Rechtshof... De verwachting is dat de Senaat met de voordracht door president Obama zal instemmen. Sotomayor is van Puerto Ricaanse afkomst, maar groeide op in New York. Vooral republikeinse senatoren zullen haar aan de tand willen voelen. Sommigen van hen beschuldigen haar van racisme omdat ze blanken zou discrimineren. De voordracht van kandidaten voor vacatures in het Hoge Rechtshof behoort tot de taken van de president. Republikeinse presidenten komen doorgaans met conservatieve kandidaten, democratische presidenten met progressieve. In Londen hebben zich gisteravond honderden fans van Michael Jackson verzameld... bij de hal waar hij zou beginnen met zijn afscheidsconcerten. Ze hielden een minuut stilte op het moment dat de deuren van de O2 Arena hadden moeten opengaan. Michael Jackson, die 25 juni overleed, zou in Londen 50 optredens geven. De kaartjes waren razendsnel uitverkocht. De organisator denkt erover om nog één concert door anderen te laten uitvoeren. Dat zou dan moeten gebeuren op 29 augustus, de dag dat Michael Jackson 51 zou worden. Jacksons vader heeft in een Amerikaans tv-interview gezegd dat Michael niet in staat was om de concertserie te volbrengen. Volgens hem wilde Michael in eerste instantie maar 10 concerten geven in plaats van de geplande 50. Het weer, vannacht kans op mist, het is een graad of 14.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 Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij. Daarom namens de teruggekeerde vluchtelingen alle deelnemers aan de Postcode Loterij hartelijk dank.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 I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a the casino, take your before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand, cause I'm mama. Carry my, carry van ZFM. circle